Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Drie daders van de terreuraanslagen in Brussel in 2016 gaan levenslang de cel in. De andere verdachten krijgen niet de verwachte maximumstraf... omdat ze die bijvoorbeeld al in Frankrijk hebben gekregen voor de aanslagen in Parijs. Dat geldt ook voor Salah Abdeslam, de bekendste terreurdader van de groep. Bij de aanslagen op vliegveld Zaventem en de metro in Brussel kwamen 35 mensen om het leven. Twee Nederlanders zijn opgepakt omdat ze wapens aan Rusland zouden hebben verkocht. En dat mag niet vanwege de oorlog daar. De FIOD, de opsporingsclub van de Belastingdienst, kwam het tweetal op het spoor. Een van hen is een medewerker van Defensie. Een andere man komt uit Arnhem. Zijn huis werd doorzocht en daar is een kwart miljoen euro aan cash gevonden. Maar ook vliegtuigonderdelen en wapens. Die man runt een bedrijf dat onderdelen exporteert, vooral naar Rusland. En beide mannen zouden die goederen hebben gesmokkeld via tussenliggende landen. En in Brabant zijn een groep ouderen de wanhoop nabij. Want iedere ochtend rond 4 uur worden ze wakker gekukeld door zo'n 40 hanen... die wonen in het park tegenover hun woonzorgcentrum in Sint-Willebroord. Ja, en het worden er steeds meer. Het gaat de hele dag door, hè? Je wordt er ook net gek van. Ah, niet normaal. Niet normaal. En s'avonds gaan ze natuurlijk kukkelen. En dat fokt ze maar aan. Niet waar? <laughs> Ook voor die mensen, die zieke mensen die hieronder wonen. Die sterven gewoon omdat ze de rust niet hebben. Ja, echt heel vervelend. Vooral omdat de beesten iedere dag gevoerd worden... en ze dus als een soort god in Brabant leven daar. En de gemeente zegt zelf eraan te werken. Heb ik nog wat weer voor je. De rest van de avond is het droog en fris met nog een graad of 10.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 Look like you're working up an appetite for the night. Get it? By then, I just sat at the back, peeping you out the way you act. It's strange attack. It's not a line, I'm yanking you back in your place. All is well and all is cool. Stay in your place, don't be no fool, get along right. Guess what? Get down, ready. Alright, now for all of y'all out there that know how this song goes, I want y'all to sing along with love. You know what I mean? And if you don't know, then just open your minds and your ears and feel this shit. ready for this joint right here? How many people recognize this song? And we got this shit, I mean, this this real spoofed out of shit, but guess what? You're not ready. Alright, now for all of y'all out there that know how this song go, I want y'all to sing along with love. You know what I mean? And if you don't know, then just open your minds and your ears and feel this shit.